Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen in Gaza krijgen hepatitis A. Volgens de VN-hulporganisatie is er sprake van een explosieve stijging. 4000 mensen zijn besmet. Er gaan een hoop besmettelijke ziektes rond in Gaza, onder meer door de slechte waterkwaliteit. Begin deze week werd bekend dat in het gebied sprake is van een polio-uitbraak. Een zendertje voor de wolf die op de Utrechtse heuvelrug voor onrust zorgt. Wolvendeskundigen onderzoeken nu of dat kan. Dat willen ze doen om zeker te weten of het gaat om een wolf of om een hond. Hondenbaasjes Judith en Noeska hebben een wolfhond die erg lijkt op de wolf. En sinds het nieuws vliegen de grapjes hun om de oren. Ja, ik krijg echt heel veel grapjes krijg je ervan over. Van zelfvervangende veluwe en uh, weet je, nou ja, dat soort dingen nu helemaal. Hun blokje om met de hond moet natuurlijk wel ontspannend blijven en daarvoor halen ze van alles uit de kast. Als ik in een gebied ben waar ook wilde wolven leven... dan doe ik haar een bandana om en een heel felgekleurd tuigje. Zodat mensen gelijk zien dat het geen wolf is. 80.000 Adele-fans in München kijken gespannen naar de klok. Want over een half uurtje begint daar het eerste concert van Adele. Ze zijn nu waarschijnlijk de zaal wel in, maar zo klonk het eventjes eerder in de rij. Het concert is de eerste in een hele reeks en vindt plaats in de Adele Arena... die speciaal voor haar is gebouwd. Het complex, waar ook een reuzenrad en horeca in te vinden is... is omgedoopt tot Adele World. Deze horecabaas deed nog even een ultieme poging... en nodigde de ster uit voor een biertje. I contacted her manager and invited her to come over to, the Opera House... to enjoy good beer in a good, you know, in a good building. Ja, hij heeft niet heel verrassend niets gehoord van het management.